Kerst met de van, kerst met de van gezellig. Geen kerst met alle neefjes, nichtjes, ooms, tantes, schoonmoeder, aanhang, oma en haar nieuwe vriend. Dus hooguit mag je iets meer gasten ontvangen. Nu is het max drie bezoekers per dag. Dat aantal wordt misschien verhoogd naar zes. Maar verder lijkt het er niet op dat de coronaregels worden versoepeld. Dat blijkt uit het overleg dat het kabinet gisteren heeft gehad. Het aantal besmettingen daalt niet snel genoeg. Morgenavond horen we meer. Dan geeft premier Rutte weer een persconferentie. De politie gaat checken welke info medewerkers opzoeken in de interne computersystemen. Dat staat in de krant NRC. Op die manier moet worden voorkomen dat agenten dingen lekken naar criminelen. Terwijl wij een saaie grijze dag voor de boeg hebben, trekken ze in Australië maar weer eens hun zwembroek en factor 50 uit de kast. Er is al weken een hittegolf aan de gang. Op sommige plekken is het zelfs zo droog en heet dat er bosbranden zijn ontstaan. Vorig jaar waren er ook hele erge bosbranden in Australië. Uit onderzoek van het Wereld Natuurfonds blijkt nu dat meer dan 60.000 koala's daarbij zijn gevlucht, gewond geraakt of zelfs omgekomen. En een domper voor AZ. Een dag na het ontslag van trainer Arne Slot verloren de Alkmaarders thuis van FC Groningen. Het werd 1-2. Hartstikke zuur vindt tijdelijke trainer Pascal Jansen. We proberen hier eh, drie punten van, eh, van Groningen af te, of, eh, te winnen van Groningen. dat is niet gelukt. Einde van de wedstrijd behoorlijk wat emoties die oplopen. jammer, want we zijn wat dat betreft normaal gesproken redelijk in controle altijd. Over de emoties, maar ook over de wedstrijd. Dat was nu helaas niet zo. De scheidsrechter trok maar liefst drie rode kaarten, waarvan AZ er twee kreeg. Verder bleef het bij Heerenveen PSV gelijk, 2-2. FC Utrecht speelde in een eigen galgenwaard met 1-1 gelijk tegen ADO Den Haag. En bij Feyenoord Heracles bleef het 0-0. Het weer, we krijgen een bewolkte en natte dag. Graadje of 5. En vanavond wordt het op de meeste plekken weer droog. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is een aanrijding geweest op de A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen.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 je radio. Met ZFM. Fijne kerstdagen. So watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. je fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het RWS Journaal. De horeca vraagt aandacht voor de financiële problemen in de sector. Er wordt vanmiddag onder meer gedemonstreerd in Den Haag... en Koninklijke Horeca Nederland lanceert de campagne Black Monday. De grootste bank van Australië vestigt het nieuwe Europese hoofdkantoor in Amsterdam, meldt het FD. Er was al een kantoor in Londen, maar vanwege de brexit wil de Commonwealth Bank of Australia ook een vestiging in de Europese Unie houden. En in een slaapkamer in Dordrecht heeft de politie een grote hoeveelheid zwaar vuurwerk gevonden. Volgens de politie had de warmte en elektriciteit in de kamer ervoor kunnen zorgen dat het vuurwerk spontaan zou ontploffen. De bewoner van 28 is opgepakt. Het weer nog bewolkt en nat, maar in de loop van de middag wordt het droger. Het is vandaag zo'n 5 graden. inside Help me find what I'm missing We're all scared to fly Still we try Learn to be brave, see the other side Won't you lead me there Have no fear Close your eyes, find paradise we're gonna feel something different. It will set you free if you just tell me every secret I listen. We're all scared to fly, still we try. Learn to be brave, see the other side. Won't you lead me there? Have no fear. Close your eyes, find paradise, paradise paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise, paradise. Close your eyes, find paradise. do do do do do do do radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. fijne dagen en een voorzitter.